Even kunnen met het NOS-journaal. In Mexico is een Mexicaanse media gaat het om een toestel van Aero Mexico. Het zou zijn neergestort kort na het opstijgen van de luchthaven van de stad Durango in het noorden van het land. De minister van Transport meldt op Twitter dat er 101 mensen aan boord waren. Er zouden 85 mensen gewond zijn geraakt. In een appartement in New York heeft een man zijn Nederlandse ex-vrouw en hun zoontje van zes doodgeschoten. Ook schot is een huidige vrouw dood. Ook zij is Nederlands, bevestigt het ministerie van Buitenlandse Zaken. De man heeft daarna zichzelf van het leven beroofd. Amerikaanse media schrijven dat hij met zijn ex verwikkeld was in een juridisch conflict over hoe vaak hij zijn zoon mocht zien. In Rotterdam hebben honderden mensen meegelopen in een stille tocht tegen seksuele intimidatie en geweld. Deelnemers toonden zich solidair met het slachtoffer van de gewelddadige verkrachting van een studente van 20 uit Indonesië. De stoet liep van Rotterdam Centraal naar de S, de wijk waar het gebeurde. Het kan nog weken duren voor de bewoners van een woon- en zorgcentrum in Breukelen naar huis kunnen. Dat bleek tijdens een bijeenkomst. Maandagavond was er een grote brand. De rook- en roetschade is aanzienlijk. De oorzaak van de brand in Breukelen is nog onduidelijk... maar uit een eerste onderzoek is gebleken dat het vuur niet is aangestoken. De Olympisch kampioenen Irene Wust en Esme Visser... hebben een geldschieter gevonden voor de komende vier schaatsseizoenen. Samen met vijf andere schaatsers en twee trainers... hebben ze een contract getekend bij de Enschedese investeringsmaatschappij Investos. Hoofdcoach van de ploeg is Peter Kolder. Het weer, het blijft droog en het koelt af tot een graad of 14. In het noordoosten kunnen mistbanken ontstaan. Morgen begint zonnig, maar er ontstaan ook stapelwolken. In het zuidoosten is kans op regen en onweer.